Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het noordoosten van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van de orkaan Sandy. Naar verwachting komt de orkaan maandag aan land, ergens tussen de steden Washington en Boston. Dat is het dichtstbevolkte deel van de VS. Er wonen tientallen miljoenen mensen. Autoriteiten in de staten die op het pad van de orkaan liggen... hebben evacuaties gelast van laaggelegen gebieden. In New York wordt gevreesd voor overstroming van de metro... Het stadsbestuur overweegt het ondergrondse vervoerssysteem te sluiten. Zeven Tibetanen hebben zich de afgelopen week in brand gestoken... om te protesteren tegen de Chinese overheersing van hun land. Dat gebeurde op verschillende plekken in Tibet. Zeker twee demonstranten zijn omgekomen. De toestand van de andere vijf Tibetanen is niet bekend. Niet eerder hebben in een week tijd zoveel Tibetanen zich in brand gestoken. Sinds vorig jaar maart zijn 60 gevallen van zelfverbranding geteld... En zeker de helft van de slachtoffers is aan de verwondingen overleden. China noemt de Tibetanen die zich in brand hebben gestoken terroristen en criminelen. Peking zegt dat ze tot hun daad zijn aangezet door hun spiritueel leider, de Dalai Lama. China noemt de Nobelprijswinnaar een gevaarlijke separatist. In Vught is een man onder de trein gekomen en overleden toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken, maar kwam toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tijdelijk stilgelegd.